Kees Rood met het NOS-journaal. Koningin Beatrix begint haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten de komende dag in een moskee in Abu Dhabi. Het gaat om een gebedshuis opgetrokken uit marmer waar de stichter van de Verenigde Arabische Emiraten begraven ligt. Later op de dag volgt een officiële ontvangst door de president. Koningin Beatrix is gisteravond aangekomen in Abu Dhabi. Het is haar vijftigste staatsbezoek. Na de Verenigde Arabische Emiraten reist ze door naar Oman... Het staatsbezoek aan dat land werd vorig jaar uitgesteld vanwege onlusten. Drie Australische milieuactivisten zijn in de wateren bij Perth aan boord geklommen van een Japanse walvisvaarder. Ze worden nu aan boord van het schip vastgehouden, zo meldt de actiegroep Sea Shepherd. De activisten zijn daar zelf geen lid van, maar ze kregen wel hulp van Sea Shepherd bij het enteren en aan boord klimmen van het Japanse schip. Ze strijden gezamenlijk tegen de walvisvaart. In Zuid-Afrika viert het ANC vandaag zijn 100ste verjaardag. Naar schatting 100.000 belangstellenden en tientallen staatshoofden komen voor een viering naar Bloemfontein. In die stad werd op 8 januari 1912 een beweging opgericht die zich ging inzetten voor de zwarte bevolking. Het grote succes voor het ANC kwam in 1994 toen er een eind kwam aan het blank apartheidsregime. De man die al tientallen jaren het gezicht is van het ANC, Nelson Mandela, is er vandaag niet bij. Zijn gezondheid is te slecht. In Quinshul in het Westland is een supermarkt door brand verwoest. De brand in het Albert Heijn filiaal brak gisteravond na sluitingstijd uit, vermoedelijk in het magazijn. De bewoners van 55 woningen in de omgeving werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De supermarkt is helemaal verloren gegaan. Vanwege het instortingsgevaar zijn muren die nog overeind stonden neergehaald. De bewoners van de omliggende woningen konden rond half twee vannacht naar hun huizen terugkeren. Het weer, af en toe regenbuien en vooral aan de kust een krachtige tot harde wind.